dat ze met Hamas-strijders te maken hadden. In een videoboodschap zei hij dat het leger er alles aan doet om te voorkomen... dat het nog een keer gebeurt. Hij vroeg ook om begrip voor de militairen... die na dagen van zware gevechten met terroristen in burgerkleding een fout maakten. De Houthis in Jemen zijn in gesprek met internationale partijen... over de aanvallen op de Rode Zee. Het heeft een woordvoerder van de opstandelingen gezegd. De Houthis vallen in de Rode Zee al weken schepen aan... die een link zouden hebben met Israël. Grote containervervoerders mijden de vaarroute daarom voorlopig... Een Amerikaans marineschip haalde vandaag boven de Rode Zee 14 drones neer... die waarschijnlijk door de Houthis waren gelanceerd. De politie in België, Nederland en Duitsland heeft gisteravond en nacht de handen vol gehad aan een achtervolging van een vrachtwagen. De chauffeur sloeg bij Sint-Truiden in België op de vlucht bij een politiecontrole. In Zuid-Limburg ramden die twee auto's van de marechaussee die hem wilden tegenhouden. Vervolgens ging de rit over de Duitse A4 van Aken naar Keulen waar de truck over een spijkermat reed. Pas 10 kilometer verderop kon de vrachtwagen niet verder en werd de 38-jarige bestuurder aangehouden. Volgens de politie maakte die een verwarde indruk. Het weer bewolkt met temperaturen rond de 9 graden. Morgen start grijs, maar later is er steeds vaker wat zon...